Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. MBO'ers willen dezelfde rechten als studenten aan een hbo of universiteit. Wie op het middelbaar beroepsonderwijs zit... staat nu geregistreerd als deelnemer in plaats van student. Daardoor mogen ze bijvoorbeeld geen lid worden van een studentenvereniging... kunnen ze niet profiteren van sommige studentenvoordelen. Zo weigeren winkels soms studentenkorting te geven aan mbo'ers. Of mbo'ers komen een kroeg niet binnen omdat ze geen collegekaart hebben... Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs wil daarom dat mbo'ers in de wet voortaan studenten worden genoemd. ProRail heeft vijf voertuigen besteld waarmee reizigers sneller uit gestrande treinen kunnen worden gehaald. Het zijn zogeheten unimogs die zowel op de weg als het spoor kunnen rijden. Nu duurt het soms uren voordat reizigers een trein kunnen verlaten... omdat bussen en sleeplocomotieven niet altijd goed in de buurt kunnen komen. Vorig jaar waren er ruim 2100 gestrande treinen. In 24 gevallen duurde het twee uur of langer voordat reizigers eruit konden. Met de vijf Unimogs die volgend jaar worden geleverd... hoopt ProRail dat de wachttijden fors korter worden. De man die vastzit voor een aantal busbranden in Tilburg is een voormalig buschauffeur. Brabants Dagblad meldt dat hij eind 2016 is ontslagen bij vervoerbedrijf Arriva. De man van 29 werd ontslagen omdat een verbroken relatie met een collega leidde tot problemen op de werkvloer. Ongeveer een jaar na zijn ontslag zou hij een aantal Arriva-bussen in brand hebben gestoken.